uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Gemeenten die alleen Oekraïense asielzoekers op willen vangen... maken zich schuldig aan discriminatie. Dat zegt het College voor de Rechten van de Mens. Staatssecretaris Van den Burg hield die mogelijkheid open... om zo in andere gemeenten meer ruimte te creëren... voor asielzoekers uit andere landen. Maar dat is in strijd met de wet, zegt het college. Er is een groot tekort aan opvangplekken. Het college roept het kabinet op om haast te maken met een nieuwe wet... waarmee gemeenten gedwongen kunnen worden om opvanglocaties te realiseren. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, staat op instorten. Volgens NRC is in Ter Apel bijna 1 op de 3 medewerkers uitgevallen. En ook krijgt de opvangorganisatie ruim 1000 vacatures niet ingevuld. Medewerkers maken lange dagen onder hoge druk... en het COA ziet geen oplossing meer voor de situatie. De organisatie zegt dat zij zich niet meer aan de wet kan houden... namelijk het opvangen van asielzoekers op humanitaire wijze. Het COA vangt nu 43.000 mensen op en voor het einde van het jaar moet er 51.000 opvangplekken zijn. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen van vernieling en bedreiging bij de boerenprotestacties... waarbij afval, mest en brandende hooibalen op de wegen zijn gedumpt. Dat zegt de directeur-generaal van Rijkswaterstaat bij de talkshow Renze. Meerdere bedrijven die het afval op zouden ruimen zijn daarmee gestopt. Bedreigingen en intimidaties. Een skelet van een Gorgosaurus heeft op een Amerikaanse veiling bijna 6,1 miljoen dollar opgebracht. Volgens veilinghuis Sotheby's gaat het om een zeldzaam en intact skelet. De Gorgosaurus leek een beetje op T-Rex, maar was wel iets kleiner. Het skelet dat is geveld werd in 2018 opgegraven in de VS. De koper is anoniem gebleven. Het weer. De dag begint met wolkenvelden. Plaatselijk kan er een bui vallen. In het zuidwesten zijn er toch ook perioden met zon. Het wordt vandaag een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadshart is de vertraging ruim 5 minuten.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 Tiene todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está el mundo encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un Oh Dios, cuando más me divertía, y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz vine escuchar. Te rodea la envidia y también la hipocresía.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 Maar wanneer je praat over je zorgen, is het nooit te laat, ik zal je horen. Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen? Niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen en gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Als jij nog steeds je schaduw draagt Kom dan naast me staan Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren, wat zo nog te vieren. Als je dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort je zoveel steeds moet voelen.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 Medewerkers maken lange dagen onder hoge druk. In Ter Apel is bijna 1 op de drie medewerkers uitgevallen. En ook staan er ruim duizend vacatures open. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen van vernieling en bedreiging bij de boerenprotestacties... waarbij afval, mest en brandende hooibalen op de wegen zijn gedumpt. Meerdere bedrijven die het afval op zouden ruimen zijn daarmee gestopt na bedreigingen en intimidaties. En AZ is door naar de derde kwalificatieronde van de Conference League. De ploeg uit Alkmaar won in Bosnië en Herzegovina met 4-0 van Tuzla City.